Dit is Martijn Nijhuis. Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft alle polyklinieken gesloten vanwege een computerstoring. Medewerkers kunnen niet bij de digitale patiëntendossiers en ook het interne telefoonverkeer werkt niet goed. Volgens het ziekenhuis is het een forse storing met forse gevolgen. De eerste hulp blijft open, maar spoedeisende patiënten worden zoveel mogelijk naar andere ziekenhuizen gebracht. Van geplande operaties wordt van geval tot geval bekeken of ze kunnen doorgaan. Het is onduidelijk hoe lang de problemen in het Groningse ziekenhuis nog gaan duren. Een jeugdtrainer van de Nijmeegse voetbalclub SV Hatert moet bijna anderhalf jaar de cel in. Van de rechter kreeg hij ook 15 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 5 jaar. De straf voor ontucht en het bezit van kinderporno komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. De trainer van 20 zocht via internet contact met jongens van 12 tot 14. Hij deed zich voor als meisje en vroeg de jongens om zich voor de webcam uit te kleden en seksuele handelingen te verrichten. De Nijmeegse trainer werd in november opgepakt en legde vrij snel een gedeeltelijke bekentenis af. In de proeftijd van vijf jaar mag hij niet met minderjarigen werken. De komende dagen blijven er 16.000 agenten in Londen om te voorkomen dat er nieuwe rellen uitbreken. Premier Cameron zei dat in het Lagerhuis. De politie mag van mensen die mogelijk bij de rellen betrokken zijn eisen dat ze gezichtsbedekking zoals een bivakmuts weghalen. Cameron ziet niets in het inschakelen van het leger. Bedrijven en mensen die schade hebben geleden door de rellen kunnen een schadevergoeding krijgen van de regering. Ook als ze onverzekerd zijn hebben slachtoffers recht op compensatie. Verder zei Cameron dat hij een onderzoek instelt naar de aanleiding voor de rellen. Ook wordt onderzocht in hoeverre de rellen zijn aangewakkerd door sociale media. Het weer. Vooral in het noorden langs de kust vanmiddag nog kans op buien. In het zuiden eerst nog zon, later ook regen. Temperatuur 18 graden op de Wadden tot 23 in het zuiden. Morgen veel bewolking en buien. Dit was het NOS. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A2 Den Bosch Amsterdam tussen de knooppunten Oude Rijn en Amstel.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 Watching you, girl. I like what I see. Like what Would I see. you come home with me, girl? I'm coming home with you, boy. You're making me found love making me whole. Since you've opened up your heart and shined on me.